Katrien Straatman met het NOS Journaal. Touringcarbedrijven zeggen dat ze zich niet zullen houden aan de coronarichtlijnen... dat ze maar maximaal 13 mensen mogen vervoeren per bus. Ze zijn van plan tot 30 passagiers toe te staan... zeiden woordvoerders van de deelnemende bedrijven gisteren in Hart van Nederland. Ze vinden het niet te begrijpen dat er voor treinen geen maxima gelden en voor hen wel... In Dubai is vermoedelijk de financiële man van Ridwan Taghi opgepakt, melden de autoriteiten in Dubai. Het zou gaan om Amir Faten Mekki, een van de belangrijkste leiders van een internationaal misdaadnetwerk. Mekki heeft de Deense nationaliteit en zou in 2018 met een vals paspoort Dubai zijn binnengekomen. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid heeft coronagegevens van een overheidswebsite verwijderd. Daardoor is nu minder goed te zien hoe het virus is verspreid over de deelstaten. President Bolsonaro vindt de cijfers maar misleidend. Ze komen niet overeen met de situatie waarin het land zich bevindt, zegt hij. In Brazilië zijn het afgelopen etmaal 904 nieuwe coronadoden geregistreerd. Het land had de afgelopen dagen het hoogste aantal dagelijkse sterfgevallen wereldwijd. Voor de derde keer in drie dagen tijd is er in Tilburg geschoten. Ditmaal was het doelwit een kapperszaak en een huis. Niemand raakte bij het incident gewond. Vrijdag werd een man van 42 voor de ogen van zijn zoontje neergestoten op straat in Tilburg. Hij raakte zwaar gewond. In de Verenigde Staten breidt het protest tegen politiegeweld en racisme zich steeds verder uit. Gisteren gingen duizenden mensen in steden als New York en Seattle de straat op. Maar ook in kleinere steden ontstonden spontane protesten. Een van de grootste demonstraties was in de hoofdstad Washington. Het weer, het is bewolkt en vooral in het noorden vallen geregeld pittige buien. Vanmiddag klaart het wat op en krijgen we zo nu en dan de zon te zien.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 Jazz ain't nothing but soul. Trumpets, cussing, saxophone, rhythm making love. People wearing. It's the voice of my people for me. Jazz is all the truth to be found. Never mind who's putting it down. Jazz ain't nothing but soul. coração. Choppers, cousin, saxophones, rhythm making love. People wearing fancy clothes. It's the voice of my people for me. Jazz is all the truth to be found. Never mind who's putting it down. Jazz. Goedemorgen luisteraars, welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Vandaag, wat gaan we doen? Eh, het programma staat in het teken van The Voice. En dan heb ik het niet over Ali B, Anouk, eh, zelfs niet over Frank Sinatra. Maar we gaan naar andere zangers en zangeressen luisteren. Eh, we begonnen met Betty Carter. Ja, die dame, een van de meest vrije, onafhankelijke geesten in de jazz... Lily Mae Jones heette ze in het echt. Bebop Betty. Ehm, met een plaat die haar eh, eerste grote doorbraak... naar het eh, publiek, grote publiek eh, bezorgde. Ehm, vooral in de jaren 70, 80 werd ze beschouwd... als een van de leidende krachten in de vocale jazz. Een beetje een brug tussen de klassieke en free jazz. En dit was eh, van een LP uit 1960 aan het begin van haar carrière. Ja, ik zei al, we gaan dus heel veel luisteren naar vocalisten. Ehm, zoals ook eh, de volgende dame, Mary Stallings. Ze kwam al een keer voorbij in mijn programma. En eh, een zangeres met de voeten stevig in de grond van de mainstream jazz. Mary Stallings, Watching You, Watching Me. Watching you, watching me. It's so easy to see that it's my loving you that puts the starlight in your eyes. Watching me, watching you. It's so obviously true that it's your loving me that makes my life a paradise. When lovers meet and light a spark, the eyes give the game away. Somehow it's a feeling you can never hide, no matter how hard you try. When lovers speak, it's from the heart, and all of the things they say are part of the magic and the mystery. You hear in a gentle sigh, watching you, watching me Ain't it easy to see that it's my loving you that puts the starlight in your eyes, watching me, watching you? I believe that it's true. That is your loving me that makes my life a paradise. The times we had, the fun and games the things that I can't forget. We share in a very special memory, all of us can smile about. I'm so glad you feel the same. There's nothing to regret. It's great for the simple love affair to bring all the feelings out. Watching you, watching me, it's so easy to see that it's my loving you that puts the starlight in your eyes, watching me, watching you. It's so obviously true that it's your loving me that makes my life a paradise. album Dream uit 2010. Eh, een fraaie album, de moeite waard. Blauwe luchten, die hebben we buiten nog niet eh, echt. Maar hier binnen in de studio wel. Johnny Hartman met Blue Skies. Een eh, andere versie kwam vorige week voorbij met de Dr. John bij Alco. Hier heb ik de, ja, een van de beste crooners uit de geschiedenis van de jazz. Johnny Hartman, Blue Skies. blue skies smiling at me. Nothing but blue, blue skies do I see. Bluebirds singing a song. Nothing but blue. nogmaals, goedemorgen bij ZFM Jazz op zondag. Drie uur dus. Eh, de, ja, wat gaan we allemaal doen? Ik had het al eerder gezegd, maar we gaan speciaal aandacht eh, schenken aan vocalisten, jazzvocalisten. Maar in het derde uur ook aan wat meer poppy jazzvocalisten. Uh, we hebben nieuwe releases zoals altijd. Dus platen, albums uitgekomen in 2020. En natuurlijk in het derde uur het vaste item, de Top 2020 Cover-Up. Imagination is funny It makes a cloudy day sunny and it makes a bee think of honey just as I think of you. Imagination is crazy. Your whole perspective gets hazy starts you asking a daisy what to do, what to do. Have you ever felt that gentle touch and then a kiss and then and then? imagination again. Oh well, imagination is so silly. vocalisten naast eh, Frank Sinatra en Bing Crosby in de jaren 40, 50. Tegenwoordig eh, bijna vergeten Dick Hames. Eh, hij was ook actief als acteur in de nodige films. Maar ja, het daarbij behorende jetset leven kostte hem eigenlijk uiteindelijk de kop.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 Memories always start around midnight. Round midnight. Haven't got the heart to stand those memories. When my heart old at midnight knows it too. When some quarrel we had needs mending, does it mean that our love is in? lately I find you're out of my arms, and I'm. van uh, Thelonious Monk door. Ja, ook weer een beetje vergeten crooner Jack Jones. Een man ja, waar de huidige crooners zoals Michael Bublé... Eh, nou, Harry Connick Jr. eigenlijk niet aan kunnen tippen in mijn eh, bescheiden mening. Dus ga die man eens beluisteren. Jack Jones. Put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night. Please take me on into the night. love. of a shakedown. She got quiet as a church mouse. She found Riley's on the dashboard. Sugar daddy caught a polo car. Ain't no solitary top dance way down here. gotta take me on into the night. Please take me on into the night. Blow me away. Blow me away. I swear I was riding on a field mouse and we were dancing in the slaughterhouse. If you swing along the bell get along there all day. I was went crazy, you know. I set up on this high chair and then I'm smoking like a diesel way down here. Blowing low, wherever you may go. Just coat and then take me away. trouwens eh, net te, eh, te, vertellen bij Jack Jones... dat dat eh, kwam, dat nummer, van zijn album L.A. Breakdown uit 1969. Maar hij heeft gigantische oeuvre. Dus als je hem gaat opzoeken, er zijn voldoende goede platen. Een beetje in easy listening jazz soms. Maar hij heeft ook wel echt mooie, fraaie jazzplaten gemaakt. Ja, Astrid Cerise, dat is zo'n vrouw waarvan je denkt hoe kan het toch dat ze niet bij een heel groot publiek eh, bekend is? Tenminste, ik vind het een geweldige zangeres. Dit eh, nummer van Tom Waits eh, trouwens kwam van haar album Secret World uit 1994. Ze treedt nog altijd op, ze maakt nog altijd platen. Ze was in de jaren 90 behoorlijk in de band van die Tom Waits... en maakte veel covers van zijn songs. Op accordeon hoorde je trouwens hier Leo Bouwmeester... en op tuba Jos Martel Banjo, Joep, Lumei heet hij, denk ik. Ik ken hem niet, maar uh, mooi Banjo-spel van Joep Lumei. There's no place on earth that I'd rather be country. And I sailed overseas. All I want is the bright light. zanger eh, Ernie Andrews actief vanaf de jaren 40. In de jaren 60 stond hij onder contract bij uh, Capitol Records. Werd in de jaren 80 eigenlijk een beetje herontdekt... waardoor zijn loopbaan een uh, ja, nieuwe impuls kreeg. En trouwens, hij verscheen in 1999 op het album... van een van de vriendinnen van ZFM Jazz... van de collega's Marco en Erik... namelijk op Sunset Eyes van Saskia Leroux... Sunset Ice 2000 heet dat album. Daar komt hij dus ook op voor. Dus misschien een mooi topic voor een interviewtje. Hoe dat was om op te treden met, of een album te maken samen met die Ernie Andrews. Het nummer wat je hoorde, New York, geweldige vertolking... waarin die begeleid eh, werd door um, um, Cannibal Adderley... komt uit een album, moet ik even kijken, uit de jaren 60 ook... Ehm, live Sessions heet het. Cannibal Adderley featuring Ernie Andrews Live Sessions uit 1964 is dat nummer. En ja, hij beïnvloedde eigenlijk ook een beetje in zijn zangstijl de volgende man... die veel bekender werd en ongeveer dezelfde tijd in de jaren 60... onder contract kwam te staan bij Capitol Records. I was born in a city that they call the Windy City. They call it the Windy City because of the hawk. The hawk, the almighty hawk, Mr. Wind. Takes care of plenty of business around winter time. The place that I lived in was on a street that uh, happened to be one of the dead end streets where there was nothing to block the wind, the elements, nothing to buffer them for. I mean, to keep them from knocking my bed down, Jim. I mean, really stocking it to me. When the boiler would bust and the heat was gone, Jim, I had to get fully dressed before I could go to bed. Of course, I couldn't put on my goulashes because they had buckles on them, and my folks didn't play that. They said, Don't you tear my bed clothes with your goulashes on. But I was fortunate. As soon as I was big enough to get a job and save enough money, get a ticket, catch anything, I split. I said, one day I'm gonna return and I'm gonna straighten it all out. And I'm about ready to go back now. So I thought I'd tell you about it. Uh, they say this is a big, rich town, but I live in the in a city without a Gitarra, Street. Lou Rawls bezinkt zijn leven in Chicago. En hij verkaste dus naar L.A. en kwam onder contract te staan bij Capitol Records... onder de hoede van de producer David Axelrod... die ook eh, die Ernie Andrews onder zijn hoede had. Maar Lou Rawls werd een wereldster en Ernie Andrews werd eigenlijk een beetje vergeten. Zo gaan die dingen. Niks aan te doen. about the life I live. A figure made of clay. And think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look. One night I found these magic words in a magic book. your love, live your life each and every day. And keep your hand wide open and let the sun shine through. Cause you can never lose a thing if it belongs and a hand to help us stand with a gentle kind of motion as it moves across the land. And our hands unclenched and open, gifts of life and love it brings. So keep your hand wide open if you're needing anything. thing if it belongs to me. a stand with a gentle kind of motion as it moves across the land. And the hands unclenched and open gives up life and love it brings. So keep your hand wide open if you're needing anything. can never lose a thing. It belongs to you. Nog zo'n vocaliste uit de Chicago oorspronkelijk, A.B. Lincoln. Ehm, met dit eh, eh, nummer en album eh, het nummer heet Throw It Away van het album Golden Lady uit de 1980. Maakte ze eigenlijk een soort van comeback. Ook al actief sinds de jaren 60 ja, ze ontwikkelde zich van een soort van Billie Holiday-vertolkster... Eh, tot een hele ja, volstrekt originele vocaliste... met veelal eh, ja, eigen politiek geëngageerde songs door haar zelf geschreven. Dus een beetje zoals eh, ja, Nina Simone, denk ik. Baby Lincoln. Queen of Soul richtte zich in het, eh, in het begin van haar carrière... meer op eh, rhythm and blues en eh, jazz. Ehm, hier begeleid door het combo, het bebop combo van Ray Bryant, de pianist. Ehm, ja, Arita heette het album in 1961. En het uh, nummertje Won't Be Long van haar debuutalbum voor het grote Columbia label. Aretha Franklin. piece of steel sir. this hammer's gonna be the death of me. This hammer's gonna be the death of me. Hammer's gonna be the death of me. Hammer's gonna be the death of me. John Henry said to his captain, Now your steel drill bring me down. I will die with that hammer in my. I'll die with that hammer in my hand. I'll die with that hammer in my hand. I'll die with that hammer in my. from my hip on down. Now, don't you hear that cold steel ring? Don't you hear that cold steel ring? Don't you hear that cold steel ring? Don't you hear that cold steel ring? toonaangevende vocaliste van het afgelopen decennium... Cecile McLaurin Salvant... Uh, met Frans-Haitiaanse roots en veel gelauwerde zangeres... beetje in de traditie van eh, Sarah Vaughan en Betty Carter... met een eh, repertoire ja, geworteld in de meer klassieke mainstream jazz. Die moet je echt vaker beluisteren. Die heeft echt hele fraaie albums. Cecile McLaurin Salvant. gypsy in my soul. aan het eh, Amerikaanse jazzfirmament. Veronica Swift, stevig beïnvloed door Ella Fitzgerald, zo te horen. Ehm, een twintiger nog, eh, jonge dame, al gewerkt met uh, Winton Marsalis. ja, ze heeft een heel volwassen, zelfverzekerde klank in dat album Confessions uit 2019. Het nummertje Gypsy in My Soul. We zitten alweer in de laatste, nou wat is het, pak een beet, acht minuten, zeven minuten... van het eerste uur van ZFM Jazz op zondag. Ga niet weg. Het tweede uur ook eh, geweldige vocale songs, vocalisten en uh, zanger, zangeressen met prachtige songs. En in het tweede uur ook aandacht voor nieuwe releases. Die zijn nu nog niet voorbijgekomen, maar eh, die komen absoluut nog. that I'm alive. I play just to feel that i will survive. And this death that's taking place, well, hollowness is just a case. I sing just to know that I'm alive. jaren 80 streek Nina Simone neer in Frankrijk... en maakte ze een plaatje eh, op een vrij eh, obscuur label. En dat, eh, die plaat, I Sing Just To Know That I'm Alive... Met, waarvan je titelnummer net hoorde, is opnieuw uitgebracht. Dus een re-release, dus toch nog een soort van nieuwe plaat. In het eerste uur die plaat is dus net onlangs, nou een maandje of twee of zo geleden, uitgebracht. Nina Simone. We eindigen met Dee Alexander. Weer een dame uit de Chicago Blues for a Saint Called Louis. Waarbij ze begeleid wordt door eh, het, eh, ehm, de band van Malachi Thompson.